Anne Faber werd twee weken geleden doodgevonden bij Zeewolde. P. kwam in beeld door een DNA-spoor op haar jas. Premier Rajoy wil met ingrijpen in Catalonië verdere economische schade voorkomen. In een debat in het Spaanse parlement noemde Rajoy ingrijpen de enige mogelijkheid. Hij hoopt dat de maatregelen van korte duur zijn. Zaterdag kondigde de Spaanse regering aan dat het Catalaanse regiobestuur aan de kant wordt gezet. Vanwege de onrust over onafhankelijkheid hebben tot nu toe duizend bedrijven hun hoofdvestiging uit Catalonië weggehaald. De politie in Groningen heeft ruim 20 tips gekregen over de beschieting van een fietsende student. De politie liet in opsporing verzocht een foto zien van verdachte Azim A. De student raakte door de beschieting half verlamd. In de zaak zitten al twee mannen vast. Kenia gaat morgen toch naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Activisten hadden een procedure aangespannen bij het Hoge Rechtshof om de verkiezingen tegen te houden, maar het Hof kon geen uitspraak doen. Er kwamen te weinig rechters opdagen, mogelijk als gevolg van intimidatie. De oorspronkelijke presidentsverkiezingen in Kenia van 8 augustus werden ongeldig verklaard wegens onregelmatigheden. Wesley Sneijder en Patrick van Aanholt zijn door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden van volgende maand. Oranje speelt dan tegen Schotland en Roemenië. In totaal zijn 31 spelers in de voorselectie opgenomen. Virgil van Dijk ontbreekt verrassend genoeg. Hij speelde afgelopen weekend nog een hele wedstrijd met Southampton. En ook deed hij mee in de laatste twee oranje duels met Wit-Rusland en Zweden. Volgende week vrijdag maakt Advocaat de definitieve selectie bekend. Het weer in het westen en noorden misschien wat zon. Verder bewolkt en regen. Het is een graad of 16. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging in de Randstad op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Na een ongeluk bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog zo'n 10 minuten. En door een kapotte vrachtwagen op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Purmerend Noord 4 kilometer.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 When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time missing on you. tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah.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 Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify so things will never be the same between you and I.